uur. Walgemoet met het RWS-journaal. De grootste bar in Orlando scherp veroordeeld. Het bloedbad in de bar werd veroorzaakt door een 29-jarige moslim... die mogelijk sympathiseerde met de islamitische staat. Volgens de moslimorganisatie is de dader in alles het tegendeel... van waar Amerikaanse moslims voor staan. En is er geen enkele rechtvaardiging voor zo'n daad. Bij het bloedbad kwamen 50 mensen om en raakten tientallen gewond. Elf minderjarige asielzoekers in Etteleur zijn opgepakt na een grote vechtpartij in het opvangtehuis waar ze verblijven. Ze sloegen ook het interieur van de opvang kort en klein. De elf verdachten zijn tussen de 15 en 17 jaar. De meeste komen uit Syrië en Eritrea. Twee jonge asielzoekers zijn in het ziekenhuis behandeld voor lichte verwondingen. De aanleiding voor de vechtpartij is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Infantino is verder onder vuur gekomen... door de uitgelekte geluidsopnames van een bestuursvergadering. Daaruit blijkt dat Infantino probeerde de commissie uit te schakelen... die machtsmisbruik binnen de FIFA moet aanpakken. Van de Zwitser Infantino wordt al langer gezegd dat hij niet de juiste man is... om corruptie bij de FIFA aan te pakken. Nederland telt sinds begin mei 150.000 inwoners van Poolse herkomst. Daarmee zijn er volgens het CBS nu meer Polen dan Antillianen in ons land. Sinds 2000 is het aantal Polen dat zich in Nederland heeft ingeschreven meer dan vervijfvoudigd. Daarnaast is er jaarlijks ook een grote groep Polen die hier als seizoensarbeiders werken en zich daarom niet inschrijven. Vooral vanaf 2007 is het snel gegaan met de immigratie van Polen. Sinds dat jaar hoeven de Polen geen werkvergunning meer te hebben om hier aan de slag te kunnen. Het weer stevige buien, soms met onweer, blijven vannacht van west naar oost over het land trekken. De temperatuur daalt tot een graad of 13. Ook overdag af en toe felle buien met kans op onweer. Maar tussendoor schijnt soms de zon en het wordt 17 tot 20 graden.